12 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De gladheid heeft vanochtend op veel plekken in het land aanrijdingen veroorzaakt. Op een afrit van de A12 bij Zoetermeer was een kettingbotsing... waarbij meer dan 20 auto's betrokken waren. Volgens de politie zijn er zeker drie mensen gewond naar het ziekenhuis gebracht. Verder waren er vooral gladheidsongelukken bij Utrecht en in de kop van Noord-Holland. Maar ook in Limburg was het mis. Op de A2 stond vanochtend een file van zo'n 20 kilometer. Het aantal nieuwe kernwapens en de toegenomen spanningen tussen kernwapenstaten vormen een groot risico voor de veiligheid in de wereld. Dat zegt de Adviesraad Internationale Vraagstukken. De raad vindt dat Nederland de kwestie bij de VN moet aankaarten, omdat kernwapenlanden dat zelf niet doen. Er zou bij de VN een commissie aan de slag moeten om te voorkomen dat er ooit weer een kernwapen wordt ingezet. Er zijn wereldwijd nu negen landen met kernwapens. Wie na 1 juli append op de fiets wordt betrapt... krijgt een boete van 95 euro, meldt het AD, dat Haagse bronnen bevestigen. De boete zou zijn afgestemd op andere straffen... die nu al gelden voor overtredingen door fietsers. Fietsen onder invloed kost 100 euro, door rood rijden 95 euro. In de Thaise hoofdstad Bangkok hangt zo'n dikke laag smok... dat mensen wordt geadviseerd om binnen te blijven. 400 scholen zijn in ieder geval tot het einde van de week dicht. Met waterkanonnen en drones wordt water in de lucht gespoten om de vervuiling tegen te gaan. Een jaar geleden had Bangkok ook veel last van smog. De stad is uitgeroepen tot vervuilde zone... zodat de overheid het verkeer kan beperken... en verbrandingen in de open lucht en bouwactiviteiten kan aanpakken. Het weer nog. De sneeuwbuien in het noorden trekken de komende uur het land uit. Later wordt het ook af en toe zonnig. De temperatuur loopt vanmiddag op naar 1 tot 4 graden.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 Atta, atta, and I am. I know you gon' like it. I know you gon' like it. I'm stepping up. Atta, atta, and I am. stepping up. Atta, atta, and So don't you fight it. So don't you fight it.